Jeroen van Kam met het NRS Abortuskliniek Bloemenstede heeft gesjoemeld bij het indienen van declaraties bij de overheid. Dat meldt het Nederlands Dagblad. Bloemenhoven rekende ruim 100 euro te veel voor de narcose die werd gebruikt bij een abortus. In Heemstede werden tussen 2000 en 2014 zo'n 15.000 abortussen uitgevoerd. Dat zou betekenen dat er voor meer dan anderhalf miljoen euro is gefraudeerd. De directie van de kliniek wilde aan de krant geen reactie geven. Gisteren meldde de krant al dat de CASA-klinieken op deze manier voor miljoenen hebben gefraudeerd. Minister Schippers van VWS laat de zaak onderzoeken. Een Brabantse school voor VMBO en MBO betaalt voortaan de studiekosten voor de 8000 leerlingen. Scholengemeenschap De Rooi Pannen in Eindhoven, Tilburg en Breda... neemt in het vervolg de kosten van, van excursies, kopietjes en een tablet voor zijn rekening. Vanaf volgend schooljaar komen daar de boeken bij. Voor de meeste ouders scheelt dat enkele honderden euro's per jaar. De directie heeft dat besloten omdat de school het belangrijk vindt... dat ook kinderen uit armere gezinnen goed onderwijs kunnen volgen. De school kan de kosten van 2 tot 2,5 miljoen euro makkelijk opbrengen, zegt de directie. De panden zijn afbetaald en het aantal leerlingen groeit. Gemeenteraadsleden hebben maar weinig zicht op de kwaliteit van de jeugdzorg... terwijl dat wel iets is waar de gemeente zich sinds 2015 over mee bezig moet houden. Ruim de helft van de raadsleden zegt dat ze te weinig informatie krijgen van de wethouder... blijkt uit onderzoek van de NOS en het plat Binnenlands Bestuur... onder bijna duizend raadsleden. Veel raadsleden vinden het dossier jeugdzorg te groot... en er is een overvolle boot met arbeiders gekapseist. Zeker 19 opvarenden zijn omgekomen en ruim 30 worden nog vermist. Op de boot zaten twee keer zoveel mensen als was toegestaan. Het ongeluk gebeurde op een zijrivier van de Ganges, enkele tientallen kilometers ten noorden van Delhi. In India gebeuren geregeld ongelukken met overvolle boten. Het weer, eerst in het zuidoosten nog wat zon, maar later trekt er een storing met buien van noord naar zuid. Daarbij kan het onweer. Het wordt ongeveer 15 graden. Morgen minder buien en minder wind. Dit was het verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Hilversum Noord en Eembrugge 4 kilometer. Op de A4 richting Amsterdam ook 4 kilometer nog. Tussen Leidschendam en Dorp. Op de A12 Utrecht richting Den Haag. Er staat bij Kloop het Oude Rijn 5 kilometer na een ongeluk. En er is één reis ook dicht. Op de A15 richting Rotterdam tussen Harningsveld, Giesendam en Papendrecht 8 kilometer na een ongeluk in de Noordtunnel. Daar zijn wel alle rijstroken weer vrij. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland 3 kilometer bij Nieuwekerk aan de IJssel. op de A27 Gorkum naar Breda 4 kilometer tussen Gorkum en Nieuwendijk. En op de N214 Leerdam richting Papendrecht. Daar staat tussen Wijngaarden en de A15 4 kilometer met zo'n drie kwartier vertraging.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 Ga je zaterdag 30 september ook mee met een van onze 26 gezellige stadswandelingen? Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids. En meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan.